Mariette Krol met het NOS Journaal. Tweede Kamerleden zijn verontwaardigd dat de onafhankelijke waakhond voor ICT-projecten bij de overheid wordt tegengewerkt. Onder andere VVD, D66, CDA en SP eisen dat het bureau ICT-toetsing juist wordt versterkt en de onafhankelijkheid gewaarborgd. Het bureau werd in 2015 ingesteld na een reeks mislukte ICT-projecten die de overheid miljarden hadden gekost. Maar dit jaar stapten het hoofd van het bureau en een lid van de Raad van Toezicht op... omdat ze te weinig ruimte kregen. En gisterochtend schreef NRC dat er ook sprake is van ambtenaren die het bureau tegenwerken. En dat is veel Kamerleden in het verkeerde keelgat geschoten. In Winterswijk in de Achterhoek is een vrouw van 63 om het leven gekomen... toen ze met haar auto werd gegrepen door een trein... Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang in Winterswijk. De gemeente had plannen om die overgang om veiligheidsredenen op te heffen... maar dat was nog niet gebeurd. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft het geweld tegen buitenlanders van afgelopen week scherp veroordeeld. Er is geen excuus voor, zei hij in een televisietoespraak. Sinds vorige week plunderen gewapende Zuid-Afrikanen bezittingen van migranten uit onder meer Nigeria en Tanzania. Zeker zeven mensen kwamen om, onder wie twee buitenlanders. de Oostenrijkse conservatieve partij EVP is getroffen door een hekaanval. Volgens de partij is mogelijk geprobeerd om de komende parlementsverkiezingen te manipuleren. De hacker of hackers hebben waarschijnlijk enkele weken toegang gehad... tot computers waarbij ze partijgegevens konden inzien, aanpassen en verwijderen... De leider van de Oostenrijkse EVP noemt het een aanval op het democratische systeem. Het weer. In het noorden nog kans op een bui en vannacht zo'n 9 graden. En de komende dag eerst nog droog en wat zon. In de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.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 It was the first time I got high on life, sweet grass, good class. Being cool, my teachers always said. down tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face to learn all these open all these open i and I believe I still have lessons to learn, lessons to learn. There's just a single letter taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. Sleeping pleased, independent on her knees. There's more to her. Free I should be till the queen will disagree. There's more to her. On Sunday she will loudly pray, please don't care. so they dentro i bagni che si amano La notte è giovane, giovani vecchi Parlami d'amore che domani sarò a pezzi Intanto cerco il mare così così mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh. iniziano video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale Tra poche ore tra poche ore Sotto il sole, sotto il sole Dicione, dicione, quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di Berlino, di Berlino Mangio questo panino jaren, maar laat de karma bepalen.